4 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanoever is het onrustig. Israëlische militairen hebben een Palestijn doodgeschoten... omdat hij met een mes zou hebben gedreigd. Ook gooiden Palestijnen brandbommen en stenen. De militairen gebruikten traangas en rubberkogels. Op de Tempelberg in Jeruzalem bleef het na het vrijdagmiddaggebed betrekkelijk rustig. Voor het eerst gingen tienduizenden moslims weer bidden bij de Al-Aqsa-moskee... Ze hadden de Tempelberg een tijd geboycott vanwege de Israëlische veiligheidsmaatregelen bij de ingangen. Verschillende drogisterijartikelen worden vanaf volgend jaar waarschijnlijk een stuk duurder. Het gaat om producten die officieel geen geneesmiddel zijn, maar daarvoor wel in het hogere tarief vallen, zoals neusspray, tandpasta, aanbijen zelf en maagzuurremmers. Het kabinet wil de btw op deze artikelen verhogen van 6% naar het hoge tarief van 21%. De brancheorganisatie van drogisterijen is tegen de verhoging, omdat de producten goed zijn voor de gezondheid. Bij een brand in een huis in Rotterdam is een man met een schotwond gevonden. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 11 uur vanochtend uit. De brandweer kreeg te horen dat er nog iemand binnen was, waarna ze de man uit huis hebben gehaald. Toen bleek dat hij een schotwond had in zijn hoofd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Een man in Groot-Brittannië die net een nieuwe Ferrari had gekocht... heeft er niet lang van kunnen genieten. Een uur nadat hij uit de showroom kwam vloog hij van de weg. De Ferrari van 220.000 euro brandde helemaal uit. Volgens de Britse politie was het glad op de weg door slecht weer. De eigenaar kwam er vanaf met een paar schrammen. Het weer, geregeld zon, maar ook buien mogelijk met onweer. Er staat vrij veel wind en het is ruim 20 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor afrit Bunschoten 2 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 2, voor afrit Geldermalsen ook 2 op de A5 hoofdorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de ring bijna een half uur vertraging. Op de A10 Noord richting Zaanstad een 20 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Afrit Leerdam 2 kilometer file. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 10 minuten.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 Zoeken naar de stad, zwembad, overrichting het strand. Overal in Nederland is die zomerwijn. Quieres bailar conmigo, Ali? Ven a hacer amor oh, oh, yeah. De zon maakt plaats voor de volle maan. Tijd om te dansen en los te gaan.